Vier minuten over tien. En dan al zo'n romantisch lied in de show. Let's Fall in Love. Robin Sausted, hier bij ZVL. Goedemorgen. 1 september. Een nieuw radioseizoen. En je moet aan me wennen. Op zondagmorgen om 10 uur krijg je al deze muziek. Heel wat anders dan de afgelopen maanden. Het is niet anders. Het eerste uurtje hier in de show lekker easy. En daarna bouwen we het lekker op naar een beetje tempo hier bij ZVL tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL. En dat was mijn naam, Alfred Blokhuizen. En ik ben bij je tot 12 uur dus met een leuke muziek. En dat niet alleen, ook interessante korte onderwerpen. Dus stay tuned. seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be. en gastjes en zo verheven, zo'n sierlijk wezentje. Het was geschapen om te zweven, niet om te sterven door een zinloos stukje lood. Uit het geweer van een paar lompe idioten, die zachte veertjes geschoten. Mag ik nog even bij u blijven? Wat mij betreft blijft u bij mij vanaf vandaag. Ik zou de allermooiste boeken voor u schrijven en ook gedichten dat heerlijk zijn. Vanmorgen vloog ze nog, zoals een nieuw soms op de wind, zonder bewegen, de vleugels wijd gespreid eigen kracht de mens ontstegen. En dan een knal en verder niets, niet eens een schreeuw. Daar ligt ze hulpeloos, nog trillend met haar poten, stervende vogel, aangeschoten. Nee. in de wil van God. En luidt de opdracht, wees voortaan uw spoeders hoeder. Wees een verzorgster, wees een moeder. Het is ons lot. Hij kan niet een geweldig nummer, toch van Tsjechov. Vanmorgen vloog ze nog. Tsjechov. En Mama Kees met een eh, prachtige klassieker. Dream, a little dream of me. Straks over een kwartiertje gaan we praten met Marjolein de Roy. Zij is dierenrechtenactivist, eh, een Afrika-fan, ingenieur, optimist en schrijver Ehm, ja, onze Herman de Bruin gaat met haar praten over de vakbond voor dieren. En deze vakbond streeft naar arbeidsrechten voor werkende dieren. En Marjolein de Rooij is oprichter van deze stichting en ook nog steeds voorzitter. Ja, wat doet die vakbond eigenlijk? Dat zei ik al, dat hoor je over 15 minuten hier bij ZVL. it's VL. If roses are meant to be red and violets to be blue, why isn't my heart? make me melt right Is het mooi of is het mooi zo bij de zondagmorgen koffie? Hier zijn we lekker aan de koffie. En uh, wij gebruiken er altijd koekjes bij. Ga ik je daar weer mee vermoeien? Dat deden we vroeger bij eh, Go. Je weet al, de fusiepartner van ZVL. Ja. Nou, we hebben van die mini uh, roze koeken. Ja, want die grote zijn te duur. Ja. <laughs> we hebben dat weer natuurlijk. Bezuinigingen, hè? ook hier. En beter voor de lijn. Mooie muziek van Amanda Marshall. En een onvergetelijke natuurlijk van Anouk Last hier in de show. Zometeen over 6, 7 minuten gaan we dus praten met Marjolein de Roy. Ik zou er maar voor gaan klaarzitten. Want ze gaat van alles vertellen over haar vakbond voor dieren. Dat is hartstikke interessant. En intussen luister jij naar Katie Melua. to somewhere else each night. I dreamed in color, cause I lived in black and white. Until I chanced upon this road that led to you, I could not see how anything sensation. It's better than a be song. a heart that's here and sing. Fall on my knees to the sky for a sign. And I will reach to that flow. Michael Kiwanuka. Zijn nieuwe single Floating Parade. Nou ja, zo'n parade heb je natuurlijk hier bij de sluizen van Teneus altijd. Of als je langs de Westerschelde gaat eh, staan. Want dan is het ene schip na het andere die eh, aan je bij ziet trekken. Eh, een parade zou je kunnen zeggen. Prachtig nummer. Zoals gezegd, eh, zijn nieuwste single. Misschien wordt het de hit, misschien niet. Je weet het niet. Verder hoorde je Katie Melua met Better Than A Dream. Goed, tijd voor ons eerste onderwerp in de show hier bij ZVL. De zondagmorgen van. hier is mijn collega Herman de Bruin. Ik ga praten met Marjolein de Roos, is dierenrechtenactivist, Afrika-fan, ingenieur, optimist en schrijver en misschien nog veel meer. Maar ze is eh, in de uitzending dus. Marjolein, welkom. Ja. Ik heb je aangekondigd als dierenactivist, maar in het voorgesprek zei je al, daar heb ik wat eh, over te vertellen. Nou, wat je ziet is dat mensen ehm, een bepaald idee hebben bij een activist. En ik zag laatst een, eh, een column en toen stond daar een activist is eigenlijk een mantelzorger voor de maatschappij. Oké. En toen dacht ik, dat vind ik wel een hele mooie beschrijving. En als dat de beschrijving van een activist is, dan ben ik zeker een activist. Maar we hebben het eh, in dit onderwerp met alle andere dingen die je al doet over de vakbond eh, voor dieren. Nou lijkt me dat een beetje, ja, is dat, is dat, eh, ja, zeker? Is dat een grapje of wat is het? <laughs> ja. Nee, dit is helemaal geen grapje. Nee, dat is echt heel serieus. Ik, ik heb er... Eh, een boek over geschreven. Mhm. Eh, met de titel Hoeveel vakantiedagen heeft een varken? En daarin probeer ik parallellen te leggen tussen de vakbond voor mensen... die 150, 150 jaar geleden is opgericht... en een eh, vakbond voor de dieren die op dit moment voor ons werken. Die dieren hebben eigenlijk helemaal geen stem. nee, maar als ze een stem hebben, zouden hebben, wat, wat zouden ze dan moeten doen? Zouden ze dan moeten zeggen dat ze niet geslacht moeten worden als ze nog goed zijn? Nou, dat, dat is het, eh, ultieme, ehm, de ultieme wens die ze denk ik zouden hebben. Maar als je kijkt naar de vakbeweging en naar de rol van de vakbeweging... dan was het in eerste instantie werd die opgericht om ervoor te zorgen dat eh, de arbeiders die eh, van het platteland naar de stad trokken... en in de fabrieken werkten, die maakten soms al 14 tot 16 uur per dag... en die verdienden daar één of twee gulden voor... dat die ehm, zeggenschap kregen over hun arbeidsomstandigheden. Ja. Ehm, en 150 jaar geleden hadden we het ook niet over ouderschapsverlof en thuiswerkregelingen. Dus ehm, ik denk dat we moeten kijken naar de dieren die op dit moment in die veehouderij zitten. En dan kijken hoe we hun leven stapje voor stapje beter kunnen maken. Vooral gebruikmakend van wat ze ons al lang vertellen. De signalen die we bij onze huisdieren herkennen... zouden we, als we goed zouden opletten... bij onze dieren in de veehouderij ook prima herkennen. Is er draagvlak voor, voor zoiets? Nou ja, als, als mensen zeggen, ja, maar het zijn toch eh, het zijn maar dieren... dan zeg ik altijd van, ja, maar mensen zijn ook dieren. Oh ja. Dus eh, dieren zijn geen mensen, maar mensen zijn wel dieren. Ja. Dus we hebben het dan vaak over dierlijke eigenschappen... Ehm, maar misschien, of menselijke eigenschappen, maar misschien sommige menselijke eigenschappen, zoals empathie, zeggen mensen van ja, maar wij zijn toch het enige soort die empathie kan tonen. Maar A is dat helemaal niet waar en B is dat dus eh, daarmee een dierlijke eigenschap geworden. En zijn er dus heel veel dieren die ook empathie kunnen tonen. Dus dieren zijn veel, ehm, ehm, zeg je veel voller en veel ruimer mhm. en veel rijker dan wij als mens ehm, willen toegeven. En je ziet het al in onderzoek. Hè? Er is onderzoek gedaan naar taal bij walvissen, naar taal bij olifanten. er wordt onderzoek gedaan naar onze eigen huisdieren. Maar er is in verhouding heel weinig onderzoek naar taal bij koeien of taal bij kippen. Nou, en dat is wat ik de afgelopen jaren heb eh, geprobeerd te initiëren... en ook het onderzoek dat er is eh, op de voorgrond te zetten... Ik heb bijvoorbeeld met eh, Leonie Kornips, hoogleraar taalwetenschappen... die doet al vijf jaar onderzoek naar taal bij koeien... hebben we instructievideo's gemaakt voor eh, agrarische opleidingen. Er is natuurlijk een, een, belang om dat, al die kennis een beetje achter te houden. Want eh, ja, inderdaad, als koeien net zulke ehm, voelende wezens zijn als onze hond... Ja, dan is wat we met ze doen misschien niet helemaal netjes meer. Nou ja, het is ook lastig en lang, heeft lang geduurd voordat de arbeiders rechten kregen, toch? Ja, zeker. Ja, dus- de, vakbond is, is, eh, ging ook, eh, liep ook voor de troepen uit. Hè? Dus de vakbond maakte individuele afspraken met werkgevers... lang voordat de overheid eh, een, rol, een rol ging spelen. Dus voordat de overheid zei van... nu moeten we arbeidsovereenkomsten wettelijk gaan, gaan vastleggen waren er voorlopers, en die zijn er nu ook, hè, gelukkig. Mhm. Die zeiden, ja, maar ik ga mijn arbeiders wel gewoon een vrijdag per, per week geven. Of ik ga ze wel een minimumloon geven. Ja, dat eh, zal nog een lange weg zijn, zei ik al. Maar je bent er eh, optimistisch genoeg over om te <laughs> weten dat het uiteindelijk gaat gebeuren, denk ik. Hoewel het nog wel even zal duren. Als mensen daar eh, ze willen ondersteunen of iets over willen weten, hoe, kan je ze, hoe bereik je ze? Ja, nou, je kan eh, naar mijn website eh, www.vakbondvoordieren.nl. Oké, ja. Ik ben privé eh, heel actief op LinkedIn, Marjolein de Roy. En dan, dan kom je vanzelf bij mij terecht. Ja, het ging over de Vakbond voor Dieren. Het leek een lachertje, maar het is heel serieus bedoeld. Marjolein de Roy, zij vertelde er u over. De Vakbond voor Dieren dus.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 Cannes, 4 degrees, heavy clouds and rain. Dublin, Patrick, 3 degrees heavy rain. I write this letter to you sitting in my room all alone, with memories of you in my heart. The man on the radio says the weather is terrible all over the world. And I feel so sad because I remember the summer we shared. But, Patrick, mon chéri, summer is over. The radio says it also rains in Cannes, where we had such a beautiful time together. While the rain is beating against my window, I remember how we lay in the sun. I went swimming in the warm ocean water and danced in the hot summer nights close together. I'm shivering. Is it from the cold outside or from the memory? zal maar tegen gezegd worden. Ach, ja, mijn kerstje. het is wel. We hopen dat je niet aangepikt bent door een spreeuw, hè? Eh, ik heb van die wilde gedachten gangen, ook op zondagmorgen. Kiki en Pearly, samen in Patrick Moncherry. Och, wat een romantiek. En Georges Moustaki, in echt Frans. En uh, Le Metec. Natuurlijk hier in de show bij ZVL. Zoals gezegd, wij zijn hier lekker aan de koffie. We hebben het eh, lekker ontspannen met elkaar en uh, eh, kletsen over van alles en nog wat. En eh, ja, we hebben gewoon lekkere muziek tot 12 uur vandaag. Dus ik hoop dat je erbij blijft bij de zondagmorgen van ZVL. Hou natuurlijk hier in de show. Straks over een uh, ja, dik half uur, 40 minuten, eh, hebben we een reportage van Jeroen van Gent. Eh, onze razende verslaggever hier bij ZVL. Die de straat op gaat met zijn blauwe microfoon en dan mensen van alles vraagt. En hij vroeg aan de mensen deze week op straat, wat zou u trakteren als u vandaag jarig was? Goeie vraag. poetsen zou ik zeggen. Maar volgens mij vinden heel veel mensen dat. Ik moet ook maar horen hoor wat het wordt. maar sommige mensen kiezen ook voor fruit of whatever. Nou je hoort het straks dus over een minuut of veertig. Zover zijn we nog lang niet. Eerst nog iets moois van Jefferson Starship. Sarah. Jefferson Starship dus hier bij eh, veel Lekker hè? Sarah. Ze aan het einde van het eerste uur. Um, zometeen het tweede uur van de show. Ja, voor de nieuwe luisteraars van eh, ZVL. Die nu eh, ja, met mij zit opgeschreven. Ja, zo gaat het de komende tijd zijn. En ik hoop dat je er een beetje van geniet. Um, het tweede uur gaan we iets meer tempo maken. Want dan zijn we allemaal wel een beetje uit bed hè? Toch? Dus maar het laatste nummer is nog lekker romantisch. Oeh, Maaike Auboter en dat ik je mis. Ik eh, ontmoet je aan de andere kant van 11 eh, uur. En dan gaan we vrolijk verder met eh, nog meer mooie muziek en een mooie reportage van Jeroen van Gent. Tot zometeen. Je kust me, je sust me, omhelst me, gerust me je vangt me, verlangt me, oneindig ontbangt me. Je roept me, je hoort me, je redt en verstoort me. Geloof me, beroof me, verstikt en verdoof me. Je ademt en leeft me, siddert en beeft me. Vertrouwt me, beschouwt me als mens en weerhoudt me van boze gedromen die opkomen dagen, de eenzame vragen van eindig geluk. Met je krullen als nacht, hoe je praat, hoe je lacht, hoe je stem zo dichtbij als een engel verzacht. In mijn dromen doorstromen oneindige leegtes. Je remt je tempen, je roert en beweegt me. Ik mis je, ik mis je, ik grijp je, ik gis je. Ik wil je, bespeel je, ik roer en beveel je om bij me te blijven in donkere nachten. Om niet meer te smachten naar jou. mijn tranen, mijn liefde, mijn beleven. Het spijt me van alles, kom help en bevrijd me. en Ik kan het. als het nodig is. In gedachten en ik vind je in alles om me heen. Maar al denk ik soms dat het zo beter